Levi van Eck met het NOS-journaal. In Frankrijk worden scholen binnenkort beter beveiligd. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. De maatregel volgt nadat een leraar afgelopen vrijdag werd onthoofd... omdat hij in de les cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. De aanslagpleger, een 18-jarige Chechen, werd kort na de moord doodgeschoten door de politie. Macron zei dat de beveiliging van de scholen de hoogste prioriteit heeft. Wanneer de maatregel ingaat is nog niet bekend... Gisteren demonstreerden tienduizenden mensen in Frankrijk als eerbetoon aan de onthoofde leraar. Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. Een Israëlische delegatie vloog daarvoor naar de hoofdstad van Bahrein, Manama. Israël en Bahrein spraken af te gaan samenwerken op het gebied van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen. Italië scherpt de coronamaatregelen aan omdat het aantal besmettingen in het land stijgt. In restaurants moet iedereen voortaan om 6 uur s'avonds een plek hebben... maar de zaken mogen wel tot middernacht open blijven. Groepen mogen uit maximaal 6 mensen bestaan. Festivals en evenementen worden tijdelijk verboden... net als de contactsporten bij amateurs. Egypte heeft een satirische blogger na twee jaar vrijgelaten. In 2018 werd de toen 27-jarige Egyptenaar opgepakt... op verdenking van het verspreiden van valse informatie... en lidmaatschap van een terreurgroep. Shadi Abu Zaid had een satirisch programma op YouTube en Facebook... waarin hij aandacht besteedde aan onder meer vooroordelen in de maatschappij... en religieuze kwesties omdat zijn voorarrest van twee jaar is verlopen... oordeelde een rechtbank deze maand dat Abu Zaid moest worden vrijgelaten. Het weer. Vannacht kan er lokaal een bui vallen... maar op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 4. Hier en daar kan wat mist ontstaan. Overdag is het droog, af en toe zon en zo'n 12 graden.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 In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, and it and expose, hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the games. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could pay. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Baby girl, you the that makes you my equivalent.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 Cause you walk city, because you talk city, cause you make me sick, and I'm not leaving till you're leaving. So I afraid of something she on me. What does she want me to make about What does she want me to make it now?